Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De tijd van Turkije niet in gevaar komt door het vertrek van de legertop. Gisteren diende de stafchef van de strijdkrachten zijn ontslag in... samen met de commandanten van de landmacht, luchtmacht en marine. Ze protesteerden daarmee tegen de arrestatie van 22 hoge militairen... die ervan worden verdacht dat ze een staatsgreep wilden plegen. De Turkse regering heeft meteen een nieuwe commandant van de landmacht benoemd... die waarschijnlijk snel zal promoveren tot stafchef. Turkije draait gewoon door, zegt de minister. Het land wordt sinds 2002 bestuurd door de islamitische AK-partij. Dat leidt tot spanningen met het leger, dat van oudsher waakt over het seculiere karakter van de Turkse staat. De impasse in de Amerikaanse schuldencrisis houdt aan. Zoals verwacht heeft de Senaat het republikeinse voorstel voor verhoging van het schuldenplafond verworpen. Eerder vannacht ging het Huis van Afgevaardigden met een nipte meerderheid akkoord. In de Senaat hebben de democraten de meerderheid. Ze stemden allemaal tegen, net als een aantal republikeinen. Het voorstel werd daardoor met 59 tegen 41 stemmen verworpen. Op het WK Zwemmen in Shanghai hebben Marleen Veldhuis en Ranomi Kromowidjojo zich geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vrije slag. Ze zwommen in de series de vijfde en de zesde tijd. Veldhuis voldeed daarmee bovendien aan de Olympische limiet. De halve finales worden later vandaag gezwommen. Kromowidjojo won gisteren al brons op de 100 meter vrije slag. Het weer, vannacht veel bewolking met kans op wat lichte regen, minimaal rond 13 graden.